Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het is Max Verstappen niet gelukt om opnieuw wereldkampioen in de Formule 1 te worden. In Abu Dhabi won hij wel de laatste race, maar dat was niet genoeg voor de titel. Lando Norris eindigde als derde en pakte daarmee genoeg punten om de wereldtitel veilig te stellen. Teamgenoot van Norris, Oscar Piastri, kwam als tweede over de streep. Het is voor het eerst dat Norris kampioen is. De afgelopen vier jaar ging de wereldtitel naar Verstappen. Die eindigt nu op de tweede plek. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de tweede fase van het bestand tussen Israël en Hamas binnenkort ingaat. Hij gaat waarschijnlijk eind deze maand met de Amerikaanse president Trump om tafel om het daarover te hebben. Dat zei Netanyahu op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Merz. De twee leiders waren in Jeruzalem. Merz zei daar dat Duitsland Israël zal blijven steunen. In Benin zijn 14 mensen gearresteerd voor de koepoging vanochtend. Toen meldden militairen op de staatstelevisie dat ze een staatsgreep hadden gepleegd... en de president hadden afgezet. Al snel zei de regering dat er inderdaad een poging was gedaan... maar dat die weinig voorstelde. De Afrikaanse Unie heeft de koepoging in Benin scherp veroordeeld. In andere West-Afrikaanse landen, zoals Niger, Burkina Faso... hebben militairen de laatste jaren de macht gegrepen. In Den Haag is de explosie aan de tarwekamp herdacht. Tijdens verschillende bijeenkomsten stonden mensen stil bij de ramp, vandaag precies één jaar geleden. Direct betrokkenen herdachten vanochtend vroeg al de aanslag, precies op het moment dat de explosie een jaar eerder plaatsvond. Het deel van de tarwekamp waar de ontploffing was, is vandaag afgesloten voor verkeer, zodat mensen op een rustige manier kunnen herdenken. Bij de explosie storten meerdere woningen in. Zes mensen kwamen daarbij om het leven. Vier mensen zitten vast voor het veroorzaken van de explosie in Den Haag. Het weer, bewolkt en droog. Vanuit Zeeland gaat het laten regenen. Het is 9 tot 12 graden.